Ze eist eerst terugbetaling met een rente van ruim 5%. Na bezwaren van de IJslanders hadden minister Bos en zijn Britse collega voorgesteld over vorig jaar en dit jaar geen rente te berekenen. De rente zou vanaf 2011 variabel zijn. En dat was voor Nederland het laatste bod. De IJslandse minister van Financiën Sikfusson wijst het voorstel af en wil toch voor 6 maart nieuwe onderhandelingen. Op die datum wordt in IJsland een referendum gehouden over de kwestie. In de Verenigde Staten heeft een man tegenover de rechter bekend dat hij vorig jaar een aanslag wilde plegen in New York. Hij was van plan om zichzelf op te blazen in een metro in Manhattan op de herdenkingsdag van de aanslagen van 11 september 2001. Het is een man van 25 die in Amerika opgroeide en later radicaliseerde. Twee jaar geleden ging hij naar Peshawar in Pakistan, waar hij een training kreeg in een kamp van Al-Qaeda. Hij werd begin september vorig jaar opgepakt in Denver samen met enkele andere verdachten en riskeert een levenslange gevangenisstraf. In Peru zijn bij een busongeluk zeker 38 mensen omgekomen. Bijna 60 inzittenden raakten gewond. Op een snelweg in het noordoosten van Peru botsten twee bussen frontaal op elkaar. Hulpverleners moesten de wrakstukken openknippen om bij beknelde passagiers te kunnen komen. Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen buitenlandse toeristen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op foto's in een Peruaanse krant is te zien dat op het bewuste weggedeelte de beleiding ontbreekt.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 a mighty, mighty good man, baby. What a man, what a mighty good man. See, what a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, how our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie.